uur. Citydijkers met het NOS Journaal. Volgens de NAVO wijst alles erop dat Rusland een volledige aanval op Oekraïne aan het voorbereiden is. NAVO-chef Stoltenberg zei dat het risico op zo'n aanval zeer groot is. Volgens hem wijst niets erop dat Rusland, zoals het zelf zegt, troepen terugtrekt... en dat er juist meer bijkomen aan de grens met Oekraïne. Ook zei Stoltenberg dat Rusland een reden zoekt om het land binnen te vallen. Er moet een serieuze aanpak komen tegen seksueel overschrijdend gedrag... vindt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld. Herman Bolhaar zei in Nieuwsuur dat er al veel commissies zijn geweest... die aanbevelingen hebben gedaan, maar dat die weinig effect hebben gehad... en dat het nu echt tijd is voor actie. Hij adviseert onder meer dat er veel meer over seksueel geweld moet worden gesproken. Alle bezoekers zijn aan het eind van afgelopen avond bevrijd uit de attractie The Ride to Happiness in pretpark Plopsaland in België. Ze zaten sinds gisteravond vast op 32 meter hoogte... toen de attractie vlak na de start stil kwam te liggen. De brandweer zette een kraan in om iedereen uit de achtbaan te krijgen. De reddingsactie werd wel bemoeilijkt door harde windstoten. De politie in Canada zegt dat de blokkade van het parlement in de hoofdstad Ottawa voorbij is. Agenten hebben onder meer pepperspray en flitsgranaten gebruikt om demonstranten te verjagen. Die daar drie weken lang demonstreren tegen de coronamaatregelen en de regering van premier Trudeau. Ook zijn de afgelopen twee dagen 170 mensen aangehouden en bijna 40 vrachtwagens weggesleept. Australië beschuldigt China van intimiderende praktijken. Volgens de Australische premier heeft een Chinees marineschip een laserstraal gericht op een Australisch militair vliegtuig. Australië zegt dat de actie tot levensgevaarlijke situaties had kunnen leiden... omdat de piloot door de laser verblind had kunnen worden. Het weer vanuit het westen trekt regen momenteel over het land. Overdag blijft het grijs en vallen er buien bij maximaal 10 graden. In de middag neemt de wind weer toe. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven voor het hele land. Ook maandag nog waait het nog flink. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 You held all the cards and sold me out. Baby, shame on you if you fool me once. didn't, and I can't. Uit de jukebox klinkt André Het is te lang stil geweest Al die maanden binnen zitten Wat heb ik dit gemist Eén ieder knikt gemeend Zij krijgt een drankje en een schouder Hij doet zijn verhaal Er is niemand meer alleen Het is tijd welkom bij de eerste rond. De glazen die staan waar ze altijd stonden. Te wachten om geduldig gevuld te worden. Want de mensen zijn terug en zijn veel te dorstig. Ik heb gewacht op de dag dat dit kon. Het geluid van de bel weer luidt als ding dong. Het is al maanden sinds I've been gone Ik miste de sfeer en zelfs nog de bron Wat eerlijk, wat is het waard dat biertje Als je niet kan proosten met je naaste vriend dus vanavond gaan we los voor tien. Ik hoor een stem zeggen, ja wat hebben wij dit verdiend. Even los met z'n allen, even zonder de zorgen. Of op zijn minst op we waren voor morgen. En breng een toast op de eerste rond. Ik kijk je aan en zeg, mogen er nog vele volgen. Het is tijd, de hoogste tijd van jou dat je beeld waar ik ben en je wordt mijn vrouw Als ik even naar je kijk wordt het zo benauwd Dus één hey, mevrouw, wat doe je nou? Het is de dag dat ik je zag in Amsterdam Lief voorbij en dacht meteen van zij is bang Met jou maakt het mij niet uit waar ik beland Santo Domingo of Ibiza Ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor lijf Dus baby zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf Maar als je mij vandaag jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw Als ik even naar je kijk word het zo benauwd Dus één hey, mevrouw, wat doe je nou? Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw Als ik even naar je kijk word het zo benauwd Dus één hey, mevrouw, wat doe je nou? Mami, pak mijn visa Voor jou doe ik alles, ja echt alles ik iets herinner, baby, waren het die nachten. Jij bent speciaal, maar dat kon ik al verwachten. Jij bent van mij, van mij, van mij. Ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor lijf. Dus baby, zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf. Maar als je mij vandaag verlaat, dan verdwijn ik. laat Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, word het zo benauwd. Dus één mijn vrouw, wat doe je nou? Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw kijk word het zo benauwd Dus één vrouw, wat doe je nou? Het is die rapper met die Spaanse flow Ik chillen met een VIP, ben met Spaanse host Mijn naam is groot, geloof me, ik was daar gebroken Als ik spit, komen rappertjes in ademnood En dat weet je, niemand die het doet als de mokro en zijn neven Zeggen nee, meer, kijk in die mokro flavor Alles gaat goed, ik ben niet ontevreden Als jij slim, maar moet dom gaan spelen Het is de dag dat ik je zag in Amsterdam Lief voorbij een dag meteen van zij is bang Met jou maakt het mij niet uit waar ik ben. Santo Domingo ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor lijf Dus baby zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf Maar als je mij hell do you now? in midnight postures and hanging out on clouds.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 Quise hacer algo diferente hoy. Guardé el Rolls Royce, Hoy salí en el viejo Mustang que tanto te gusta. Ventanas abajo, te ha costado trabajo estar sin ti. Yo te espero aquí, otra noche en L.A. Otra noche Otra noche en LA.